En daardoor zouden meer asielkinderen en hun ouders... in aanmerking komen voor een verblijfsvergunning. De coalitie praat vandaag over die plannen. De Britse premier May overweegt de Goede Vrijdagakkoorden open te breken... om haar brexitplannen door het Lagerhuis te krijgen, meldt de krant de Daily Telegraph. In die vredesakkoorden werd 20 jaar geleden afgesproken... dat de grens tussen Ierland en Noord-Ierland open blijft. Volgens de Telegraph wil May de akkoorden aanpassen... om de problemen met de open grens te omzeilen. De Israëlische strijdkrachten hebben vannacht luchtaanvallen uitgevoerd in Syrië. Doelwit was een elite-eenheid van de Iraanse revolutionaire garde... die in Syrië actief is. Ook het Syrische luchtafweersysteem werd bestookt. Volgens het Russische ministerie van Defensie zijn zeker 30 Israëlische kruisraketten en bommen onderschept. Rusland en Iran zijn de belangrijkste bondgenoten van de Syrische president Assad. Meestal zegt Israël niets over militaire operaties. Nu zegt de regering in een verklaring dat er inderdaad een aanval was op doelen van de Iraanse garde in de buurt van Damascus. 79 scholen in het primair voortgezet en speciaal onderwijs ontvangen vandaag het predicaat excellent. Ook krijgen ze omdat de scholen onderwijs bieden van goede kwaliteit. En ze blinken ook uit in een specifiek profiel. Scholen kunnen zichzelf aanmelden voor de titel. De onderwijsinspectie bekijkt vervolgens of de school aan alle eisen voldoet. In totaal mogen 91 scholen zich vanaf vandaag excellent noemen. Het weer, in het zuiden helder, in het noorden bewolking en wat regen... en daardoor kans op gladheid. Vanmiddag ook wolken in het midden van het land en in het zuiden is het zonnig. Middagtemperatuur 2 tot 5 graden. Morgen bewolkt en sneeuw.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 Die staan op de A1, Amersfoort richting Amsterdam... tussen Hilversum Noord en naar de West 10 minuten... en tussen naar de West en Knopend Watergaasmeer nog eens 25 minuten vertraging. Op de A2 Amsterdam richting Utrecht tussen Vinkenveen en Baarse ruim 10 minuten... en 20 minuten op de A4 Den Haag richting Amsterdam... tussen Knopen de Hoek en Sloten. Dat kwam door een ongeluk, alle rijstroken zijn weer open. Een aanrijding op de A9 Diemen richting Amstelveen... tussen Knopen Diemen en Amsterdam Zuidoost. Een kwartier extra, de rechte is dicht. A27 Almere-Utrecht tussen Hilversum en Afwit de Beeld... 10 minuten vertraging op de N201 Hilversum richting Uithoorn. Voor de aansluiting met de A2 ook een kwartier. En als laatste N205 Haarlem richting Nieuw-Vennep.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 It's quarter to ten and we're supposed to be there at nine. I don't think the registrar will be very pleased when we show up an hour late like two What could it be? It's matrimony. I know how you dreamt about being walk down the aisle, but think of the money we'll save and you'll see it's worthwhile.